tegen de New York Times. Ondertussen zegt het Hoge Rechtshof dat vicepresident Rodriguez Maduro de komende tijd moet vervangen. Volgens de Amerikanen heeft ze al gezegd dat ze bereid is om samen te werken en dat ze eigenlijk geen andere keuze heeft. Rodriguez zelf eist juist dat de Amerikanen Maduro en zijn vrouw onmiddellijk vrijlaten. KLM en TUI gaan vandaag weer vliegen op Curaçao, Bonaire en Aruba. Gisteren werd alles nog gecanceld, want Venezuela ligt op 70 kilometer afstand van de eilanden. En vanwege de Amerikaanse aanval golden de beperkingen. Die zijn voorbij. Ook Corendon denkt erover weer te gaan vliegen op Curaçao. De winst staat er niet in voor Gian van Veen. Toch is hij ontzettend trots dat hij in de finale van het WK darts heeft mogen spelen. Hij verloor van Luke Littler met 7-1. Die bleef maar scoren en hij was verreweg de beste, zei Van Veen na afloop. Hij gaat niet met lege handen naar huis. Hij krijgt 460.000 euro. Het weer van Weer Online. Op veel plekken regent of sneeuwt het vanochtend. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanmiddag wisselen zon- en sneeuwbuien elkaar af. Het wordt 0 graden in het oosten en 4 graden aan zee. En tot zover het ANP-nieuws. als ik rondjes draai in mijn hoofd. Ik te lang op mijn tenen loop. Zelfs mijn moeder niet meer gelooft. Dan doe ik het, dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie. Naar het plafond staar om half drie. Ik heb altijd één strategie. Dan doe ik het, dan doe ik het. Ik zing. goed geluk. En ik weer is de dag niet pluk. Als ik op de kast of de feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion Thank you. sugar high mezelf niet meer wanneer ik het benauwd heb. En ik wil het goed doen, maar dan zeg ik weer het fout. Ik ken de helft niet, maar wil dat ze van me houden. Kan het even op pauze?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 Nou ja, een soort van. En haar publiek geniet. Zonder toetje voor flamenco gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan? Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl. Profiteer nu van 20% korting op alles van XXL Nutrition. Heb je goede voornemens gemaakt en sta je lekker op de loopband? Mooi moment om even te checken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, die loopband loopt niet weg hoor, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct. Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap. Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing, maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo.